De demonstratie was georganiseerd door vakbonden en de linkse oppositie... Die zeiden dat ze 200.000 mensen op de been hadden gebracht. De politie houdt het op 30.000. De betogers vinden dat Berlusconi wetten verandert om er zelf beter van te worden. Verder vroegen ze aandacht voor de hoge werkeloosheid en eisen ze een betere gezondheidszorg. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in Italië. De populariteit van Berlusconi en zijn regering is tot een dieptepunt gedaald. In het Groningse Stietswicht heeft een felle brand een woonboerderij volledig verwoest. De brand brak rond 9 uur uit. De man die er woonde probeerde het vuur eerst zelf te blussen. Toen dat niet lukte, alarmeerde hij de brandweer. Die kon niet voorkomen dat de boerderij helemaal verloren ging. De man is naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij rook had ingeademd. Zijn vrouw bleef ongedierd. De brand is vermoedelijk in de schoorsteen ontstaan. Israël gaat onderzoeken waarom tijdens het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Biden deze week de bouw van 1600 woningen in Oost-Jeruzalem werd aangekondigd. Premier Netanyahu wil dat dergelijke incidenten in de toekomst niet meer voorkomen. De aankondiging van de bouw door de minister van Binnenlandse Zaken leidde tot scherpe kritiek van de Verenigde Staten. Minister Clinton zei in een telefoongesprek met Netanyahu dat het besluit negatief kan uitpakken voor de relatie tussen beide landen. Het bezoek van vicepresident Biden was bedoeld om het vredesoverleg met de Palestijnen nieuw leven in te blazen, maar werd overschaduwd door de aankondiging van de bouw in bezet gebied.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 history repeating. the men don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Only two years ago, the man with the suit and the